Drie uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De vrouw en de komen vrij. De man blijft vastzitten en moet vandaag voorkomen. Hij wordt beschuldigd van de productie van synthetische drugs. Vorige week werden de drie opgepakt nadat op hun boerderij... een groot drugslaboratorium was ontdekt. De betrokkenheid van de vrouw en de zoon lijkt niet groot... en daarom komen ze vrij. Ze blijven wel verdachten, meldt Omroep Brabant. CDA-bestuur heeft de penningmeester op non-actief gesteld... En kwam eerder in het nieuws toen op zijn terrein in Leende een caravan afbrandde. Later bleek dat daarin hennep werd gekweekt. De trend van een dalend aantal misdrijven zet door. In Nederland is vorig jaar, net als in de drie jaar daarvoor, het aantal misdrijven opnieuw afgenomen. De grootste daling was in Oost- en Zuid-Nederland, blijkt uit de CBS Veiligheidsmonitor. De monitor geeft een beeld van geregistreerde misdrijven en van zaken waarvan mensen geen aangifte doen. Noorwegen heeft de rechten van massamoordenaar Breivik niet geschonden door hem alleen op te sluiten. Dat bepaalde het Noorse gerechtshof. Daarmee is een uitspraak van een lagere rechter van de hand gewezen. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit vanwege een bomaanslag in Oslo en moorden op het eiland Utøya, waarbij in 2011 77 mensen omkwamen. De massamoordenaar vindt dat hij niet genoeg privacy en bewegingsvrijheid heeft. Nederland is een nieuwe wielerwedstrijdrijker, de Hammer Series. De driedaagse profkoers wordt begin juni in Limburg gehouden. De wielrenners beklimmen onder meer zeven keer de berg, waarvan de top met ruim 320 meter het hoogste punt van Nederland is. De Hammer Series worden door de World Tour ploegen zelf georganiseerd. Tom Dumoulin heeft alvast gezegd dat hij meedoet. Het weer vanmiddag eerst droog en wat zon, later en vanavond opnieuw regen. Vooral in het zuiden en zuidoosten. Vannacht waait het hard, is het onstuimig. Morgen overdag is het weer wat rustiger.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 I try to be like Grace Kelly, mm, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. Mm, I've got an entity mind. I tried it, little Freddie. Mm -hmm. I've done that answer to me.